Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben opnieuw dreigende woorden uitgesproken... tegen bedrijven die betrokken zijn bij de bouw van de gaspijpleiding Nord Stream 2... tussen Rusland en Duitsland. Bedrijven die daar niet onmiddellijk mee stoppen... riskeren sancties, zeggen de Amerikanen. De VS verzet zich al langer tegen de pijpleiding... omdat die Europa afhankelijker maakt van Russisch aardgas. Ook landen als Polen en Oekraïne zijn tegen... Duitsland is een groot voorstander van het project. Delen van Frankrijk, waaronder de regio Parijs, gaan weer vier weken in lockdown. Mensen moeten binnen 10 kilometer van hun huis blijven en niet-essentiële winkels gaan dicht. Aanleiding is de Britse variant van het coronavirus die oprukt in Frankrijk. De afgelopen dag kwamen er 38.000 besmettingen bij, het hoogste aantal in vier maanden. De politie heeft vijf jongeren tussen de 14 en 18 jaar opgepakt... voor mishandelingen in en rond Kuik. Al langer waren er signalen dat ze andere jongeren zonder aanleiding sloegen... schopten en bedreigden tussen augustus en oktober vorig jaar. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Bij de EK Indoor Atletiek in Polen begin deze maand zijn voor zover bekend 51 atleten besmet geraakt met corona. Vorige week werd al bekend dat er in de Nederlandse ploeg 8 gevallen zijn. Bij de Britten zijn 9 sporters besmet geraakt en in het Italiaanse team 15. De bron van de besmetting op het EK in Polen is nog altijd onduidelijk. De Nederlandse Atletiek Unie zei eerder dat de organisatie niet alle maatregelen op orde had. Zo zaten atleten in bussen allemaal door elkaar. Het weer. De komende dag schijnt de zon geregeld tussen de stapelwolken door en het blijft vrijwel droog.